Dat is niet nieuw, zegt Free Press Unlimited, een organisatie die opkomt voor journalisten. Wat er denk ik het verschil heeft gemaakt, dat er sinds deze week ook mensen gewoon live die verslag doen, flauw vallen van de oor. Het begon dinsdag al met een oproep van het netwerk van onderzoeksjournalisten uit de Arabische wereld. Die echt zeiden, jongens, de journalisten in Gaza moeten overleven op water en zout. Dat is het enige wat ze nog krijgen. En ze lijden dezelfde pijn en honger als de mensen waarvan ze verslag moeten doen. Gisteren riepen hulporganisaties in de Gazastrook Israël opnieuw op tot het toelaten van humanitaire hulp. Op de Tilburgse kermis is een meisje van acht gisteravond gewond geraakt. Ze brak haar enkel bij de Mega een grote glijbaan. De attractie is direct gesloten en blijft dicht tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid. De omzet van de Action blijft maar stijgen. De winkel zag de omzet het afgelopen half jaar met bijna 18% toenemen naar 7,3 miljard euro. Afgelopen jaar opende de keten 125 nieuwe winkels. En je komt daar al overal tegen, maar deze vrouw is nu op nog meer plekken te zien. je eh, in Las Vegas, Londen, Berlijn, Hongkong of Amsterdam... dan kun je Taylor Swift tegenkomen. Althans, de wassen beeldenversie. Er zijn nu 13 nieuwe Taylor-beelden gemaakt. Die staan over de hele wereld in museum Madame Tussauds. Het zijn er 13 omdat dat haar lievelingsgetal is. En elk beeld draagt een andere outfit die ze droeg tijdens haar Eras Tour. Nooit eerder liet het museum zoveel beelden van één wereldster maken. Het weer het is af en toe bewolkt, vooral in het noorden en op de Wadden valt wat regen. In de rest van het land is het droog met wat zon bij 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is van de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid 8 kilometer file.